Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een voorstad van de Oekraïense stad Dnipro zijn zeker 20 gewonden gevallen bij een Russische aanval, melden Oekraïense autoriteiten. President Zelensky zegt dat er nog mensen onder het puin liggen. Reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers. Volgens Zelensky kwam er een projectiel terecht tussen twee woongebouwen van twee verdiepingen. In de regio Dnipro was eerder het luchtalarm afgegaan. In Amsterdam woedt een grote brand in een appartementencomplex... vlakbij de A2 naast knooppunt Amstel. Drie bewoners hebben rook ingeademd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Tientallen andere bewoners zijn opgevangen in een hotel. De plek waar de A2 en de A10 samenkomen is afgesloten voor verkeer. Volgens de Amsterdamse brandweer zijn meerdere woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Maurice Zwirk... voor zijn boek De Indische Doofpot. Dat werd bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek gaat over de, hoe de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië... lange tijd geheim werden gehouden. Volgens de jury laat het boek van Zwirk zien... dat er sprake was van systematisch geweld in Nederlands-Indië. De winnaar van de Brusselprijs krijgt 10.000 euro. In de eerste divisie strijden Almere City en FCM volgende week om promotie. Ze bereikten vandaag de finale van de play-offs. Almere City won na strafschoppen van VVV Venlo. De grote held was Almere-keeper Noordin Bakker, die drie penalties tegenhield. FCM is door na een 2-0 overwinning op NAC Breda. De eerste wedstrijd tussen Almere en Emmen is dinsdag. De return is volgende week zondag. Het weer. Vannacht is het helder en droog.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 A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de brincando. Uh, uh, uh. Lo rica que te ve chingando. Uh, uh, uh. No sé I vamos a competir. A ver, ey. Uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero chingar contigo.